gooi het eruit, Etta. Etta James, klassieker uit uh, lang vervlogen tijden. Is vaak zo hè, met klassiekers dat ze uit lang vervlogen tijd eh, komen. Etta James, tell Mama. Het was eh, de titeltrack van het gelijknamige album uit 1967. En weet je wat op de B-kant stond? Op de B-kant van Tell Mama, I'd Rather Go Blind. Dat is natuurlijk uiteindelijk echt de hit en klassieker geworden voor deze van. Etta James, Tell Mama. Natuurlijk, eerder scoorde ze ook nog, nou, wat hits. Ik noem wat, is wat, At Last... I just wanna make love to you. Something's got a hold on me. A Sunday kind of love. Maar dit was er eh, zomaar gewoon eentje die je eh, wat minder vaak hoort. Etta James en Tell Mama. Later ook nog eh, uitgevoerd door onder andere Janis Joplin. Maar ook Diana Ross. Nou goed, ik vind het, ik vind het een mooi begin van deze nieuwe... Break. Oh, zo. Ja, nou hè, de eerste vakantieweek eh, is officieel begonnen. Goedenavond, het is woensdagavond 10 juli 2019. 9 uur geweest, 4 over 9 om, eh, om precies te zijn. En eh, tot 11 uur vanavond, frieken, twee uurtjes frieken op het lokale opkoren. Tot 11 uur vanavond breekt de week de beste soul, funk, disco en af en toe ook een mespuntje jazz. En soms hoor je ook iets nieuws voorbij komen. Maar dit is gewoon ouderwets uit de jaren 80. Shalimar En I can make you feel good. 就好。 De soul-funkgroep Shalamar scoorde die eh, diverse hits. Toch wel een handjevol hits, eh, ook hier in Nederland. De eerste dat was uh, Uptown Festival. Daarna kreeg je take, eh, take That to the Bank. The Second Time Around. En eh, dit was eh, de laatste, maar wel de grootste. Top 10 hit in, in Nederland in 1982. De zomer van 1982. Toen werd dit een hit. Want we willen natuurlijk ook een beetje dat zomersgevoel aanbakken bij je. Zeker nu, hè, met, met dit weer. Shalimar, I Can Make You Feel Good. Zeker voor de komende twee uur. Dus blijf luisteren bij de week op de lokale omroep Goorlen. Met nu, oeh, lang niet gehoord. Het is King uit zijn jaren 80 periode. Yes, baby! Ja, yeah, baby. My Lucille. You've been real good to me, you know. A lot of things I should have said, but I'm gonna say them now. Of all the women that I've been with, there's never been one quite like you. And though I must admit, I gave you. You never wanted expensive clothes, expensive cars, or diamond rings. You were right there by my side when I didn't know what to do. You kept the on the table when every other thing was gone. was lang, actief. Een van de grootste bluesartiesten aller tijden. Hij ehm, ja, was echt heel lang actief. Jarenlang, van, eh, vanaf eind jaren 40 tot uh, nou, begin eh, dit decennium was hij actief. Want ja, 14 mei 2015 overleed eh, de beste man. Rolling Stone Magazine die plaatst hem ooit eh, op eh, nummer 3 van de lijst 100 beste gitaristen ooit. Deze beste man, Riley Ben King. Oftewel beter bekend onder de naam BB King. Dit was uit zijn jaren 80 periode, mid jaren 80, 1985, My Lucille. Dit is nieuw, dit is nieuw van Chris Berry en L29. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. you're not. No, you're not. No, you're not. No, you're not. No, you're not. No, you're not. No, you're not. No, you're not. Chris Berry and Ellie 29. And anything you can do, I can do much better. Anything you can do, I can do much better. I'm the toughest. Peter Tosh. Chris Berry en uh, eh, L29, de zoveelste cover, de miljoen miljardste denk ik van eh, deze uit de, Broadway musical. Anything you can do, I can do better. En dan nu, ja... Een van mijn favoriete platen alle tijden. Ja, die, die heb ik een hele hoop. Die heb ik een hele hoop. ja, ik ben ook voor niks voor niks discjockey, hè. Dit is eentje van eh, Buddy Miles. Vooral bekend geworden door zijn werk met de Jimi Hendrix Band of Gypsies. Maar hij had ook solo materiaal, deze Buddy Miles. Amerikaans rock en funk drummer, Dit is Damn Changes. Ah, wat een plaat, wat een plaat. Alleen jammer dan eh, van die fade-out natuurlijk weer. Eh, Buddy Miles en Damn Changes. Hij was eh, funk, vooral rock- en funk-drummer bij... nou, onder andere dus Jimi Hendrix daar in ieder geval het meest succesvol. Maar dit solo, lekker. Damn Changes. Eind van het jaar dan gaan we een, een ultimate lijst samenstellen... met de beste soul-funk tracks ooit gemaakt. Nou, dan staat deze er wel in, hoor, weet ik zeker. Dus breek de week op de woensdagavond 10 juli 2019. De beste soul, funk, disco en af en toe een jazz. We zijn last in music tot 11 uur. uur. Stereo MC's. Giving you the original version, scene one. Where we all come from, caves, embryos, natural selection. to fulfill one primary function. I'm doing something that ain't So if you need a few seconds to recover, don't wait too long. I'll just find another. Time don't stop and never take a dog, so I Revving round the clock, never check a chance that I get To make the crowd sweat People power what keep me vexed In the stereo context, perplex a jet set High tech don't invade my headset A simple kind of brother trying to find solutions A lyrical machine but still a human being Sent a far through the confusion Sending out distress, calling out fuming Is there anybody there? The silence roar with O and F Up or down, I'll take a pull Come back, a virtuoso of the curtain call you see, I'll never, never solve love-hate relations. It's go a long way. Let bygones go, but let the record play. Get lost in music, it's the only way. Saying peace to the people who come my way. Ah, ah, I just can't hold it back. Ah, ah, I just can't positive rhymes we're long overdue. Teasing, squeezing on my lips to get out. They've come this far, they won't turn about. Some of them whisper and some of them shout. To the four corners of the earth they reach out. Shelly, shally if you want, but you ain't got the throne. Your backhand is always pulling for its own, so let me be blown like a tree trunk on farm. I'm articulated why you just run. You're your own worst enemy, and that is a fact. Take a look in the mirror, then tell me it's right worse for wear of wood and real So much the worse. I heard the devil chuckle, but old school photos shown with a flu. High drugs and booze steal away the youth. Is it true you're through? No drinking through blue. Can't feel a thing cause your body's all bruised. You took a cruise. A to a hell ride, but you go to like Frankenstein's bride. What's your next move out of this trap? Six foot on the line on your back. I ain't the first to say this in a form of a rap, but I take no slack and I can't hold back. Ah, uh ah, -huh, uh -huh. I just can't. I'm telling you where my name comes from. R is the letter that means I respond to anyone who wish to correspond with an open mind is where the O come from. Believing in myself is rule number one. If I be somebody, you be someone. Whether you be big or small, I so far on the run. In the land of the giants. overcome, mind over mind shall soon overcome intellect. Coming live and direct, I get in check for my own dialect, so I pick up my mind like a family music. Like a cocoon and what I lack in finesse, I make up in energy. Until you go, you ain't seen the end of it. Call me master as I go psycho with a knockout blow, so leave you KO. For the ghetto, the gold, the glory, and the Holy Ghost. The land of the living is a place that I toast. Here's to you, you and your whole crew too. To all bad vibes, I just say shoo. Grip the groove, watch your feet leave the ground, cause you lost the music, never to be found. Ah, ah, I just can't hold it back. de 90s. Turn up the bass knijter. De Stereo MC's, ook leuk in mono, Britse band. Ze maakten een eh, crossover van eh, dance en hip-hop. Ze hadden eigenlijk één hit. Eén hit. Dat was Connected. Nou, deze hoor je wat, eh, wat minder vaak. Destijds ook wel redelijk succesvol. Maar eh, wat sneller eh, in de vergetelheid, de, de vergeetbak geraakt. Deze Last in Music. Want dat zijn we tot 11 uur vanavond bij Breek de Week op de lokale omroep geworden. Deze woensdagavond 10 juli 2019. Het is 7 voor half 10. beste soul, funk, disco en af en toe ook een mespuntje jazz. En West Coast zenden we ook gewoon uit. Dit is nieuw. Dit is de nieuwe single van Young Gang Silverfox en die heet Private Paradise. Is Silver Silverfox, Private Paradise. Zij staan eh, komend weekend op North Sea Jazz. Och, en die hebben een fantastische line-up weer. Eh, als ik kijk eh, hier de vrijdag, Curtis Harding, Joe Jackson, Regan Bowman, Tower of Power, Anita Baker, Blood Orange, Jacob Banks, of, Jacob Banks ehm, Gilberto Gill, even kijken, Stephen Morrison staat er ook. Eh, even kijken, oh, ik kijk even naar de zaterdag. De zaterdag, wat zie ik daar? Sam Henshaw, de Teskey Brothers, Jonathan Jeremiah, Juan staat er zelfs, My Baby, eh, Jamie Cullum. Even kijken, kan ik hier nog naar rechts? Waar doe ik dat? Even kijken, goed voorbereid weer dit natuurlijk. Eh, Toto staat er zelfs. Toto op het North Sea Jazz Festival. Macy Gray staat er ook. dan ga ik even, even naar de zondag nog. Kijken wat er dan staat. Ehm, Kamasi Washington, Jungle by Night, eh, Janelle Monet, Gladys Knight, Black Wave staat er. Nou, Yanga Silverfox dus. Georgia Smith. Wat een line-up hebben ze dit, eh, dit jaar weer. En ook deze gasten, die staan er. Ja, als we toch Private Paradise eh, draaien en, West Coast. Dan maar even Private Eyes van Daryl Hall en John Oates erachteraan. Want ja, daar zijn ze ook door gedeeltelijk geïnspireerd, Yanga Silverfox. Alle Notes, Private Eyes. Bij Breek de Week. Daryl Allen, John Oates. Meest verkopende duo, hè? Een muziekduo uit eh, Amerika. Private Eyes, de titeltrack van het album. 1981 was het. I Can Go For That eh, staat er ook nog op. Later nog uh, gesampled door onder, andere De La Soul, maar ook natuurlijk door Simply Red. Did In A Minute staat er ook op. Fijn is dat. Private Eyes en daarvoor Private Paradise. Dus over nagedacht, hè. Oh, Young Gun Silver Fox. Wat een, eh, wat een heerlijke nieuwe single is dat ook, eh, die Private Paradise. Goed, het is woensdagavond, breek de week en zeg eens A... familie van James. Ook niet van Jackson. Het was eh, met jaren jaren 80 haar eerste hit Somebody Else's Guy. Nog niet eens zo'n hele grote hit, wel, eh, wel een klassieker. Fijn liedje is het eh, als je zo af en toe... Somebody Else's Guy. En dit is ja, de nieuwe van... Money. Ja, Money, dat zou ze ook ongetwijfeld ook aan, gediend, aan verdiend hebben, Jocelyn Brown. Maar de nieuwe single van Michael Kiwanuka. Laatst nog twee keer in Nederland. In november komt hij gewoon weer. Samen met eh, Tom Misch, de nieuwe single Money. Het is geen, geen ode aan Marvin Gaye hoor. Marvin. Nee, dat zingt hij niet. Geen Marvin. Het is echt... Eh, het is echt Money. Of, is, het maar wel dan? you all around the world. I'm spending when I feel ashamed. Spending cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be. Nieuwe van Michael Kiwanuka samen met uh, Tom Mies. Michael Kiwanuka, ja, ik hoop dat je hem eh, onderhand eh, wel kent. Maar die Tom Mies, kan ik me zo voorstellen dat ik denk... Hé? Wie? Tommy is een, eh, een DJ-producer en eh, nou, die heeft dit onder andere mee geproduceerd. Hij heeft vorig jaar een album eh, op, ah, uitgebracht. It Runs Through Me stond daarop, een track met De La Soul, maar Disco Yes heb ik ook een aantal keren gedraaid. Het is wel een fijne, fijne, fijne plaat. Dit ook, nieuwsinner van Michael Kiwanuka en Tom Misch, de al. Money. Het is Break de week op de lokale omroep Goorlen. Deze heb ik weer even een tijdje niet gehoord. Adina Howard, zij scoorde twee hits. What's Love Got To Do With It. Die versie eh, samen met Warren G, dat was er een. En deze dus. Er zitten een hoop samples in, eh, kan ik je vertellen. Adina Howard en Freak Like Me. frikandel per day. Nou, oké, prima. Dina Howard. Freak Like Me zitten een eh, hoop samples in. Cool and the Gang zit erin. Het eh, Summer Madness. Sly and the Family Stone zit een stukje in. Zin een simpel song, Maar ook Mary Jane Girls. All Night Long. Maar de bekendste dat is toch wel uh, Bootsy Collins met eh, I'd Rather Be With You. Adina Howard en Freak Like Me. Daarvoor eh, Michael Kiwanuka, de nieuwe single samen met Tom Misch en Money. Ik denk dat die wel op de zomer cd komt. Ja, ik ben nog heel ouderwets, dames en heren. Ik maak nog steeds van die zomerbandjes voor in de auto op weg naar vakantie. Hè? Langzaam aan het aftellen. Maar die gaat er wel op komen hoor. Ook samen met de Young Gun Silver Fox Mode. Michael Kiwanuka en Nadine Howard. Ja, en zullen we dan ook even de originale afname doen, hè, waar ze heel het refrein op gebaseerd heeft? Beter, eh, nou, goed gejat dan slecht bedacht, bedacht in die categorie. Bootsy Collins, and I'd rather be with you. yes I do. I'd rather be with you until that day will fly away. I just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. I'd rather be with you. I wanna hold your hand, oh if I can, just be a man. I wanna be your friend, not now and then, but until the end. I just love the way you act, and that's a fact. I wanna be your number one, so get to that. Hij zat ook weer in uh, Star in the Family Show, hè? Die stond weer op Woodstock 50 jaar geleden. Dit was... Eh, precies. I'd rather be with you. En eh, ja, heel het refrein is dus... compleet gehad. In die hit van eh, Dina Howard. En Freak... Like Me. Nou, precies dat. Dat is het motto nog voor het, eh, voor het komende uur. Freak Like Me. Tot uh, eh, 11 uur vanavond breekt de week op lokaal lokale omroep met eh, veel soul, funk, disco en af en toe ook een mespuntje jazz. Komt er nog aan. Ehm, nu even nog, nog even een nieuwe. Gewoon een nieuwe. De laatste nieuwe dit uur. Dit is de nieuwe van Sabrina Stark. Kennen we die nog? Nederlandse zangeres, Nederlands fabrikaat. Mogen we trots op zijn. Zij heeft een nieuwe single. Die heet Follow the Sunshine. Nou, de zon begint begin spontaan te schijnen. Alhoewel, de zon. Hij gaat over 10 minuten onder, maar dat geheel zuiden natuurlijk. Whatever it is I feel today, I will just let it come my way. Beauty is in the little things, and all of the song that nature sings. From what I see outside, it looks already better than yesterday. Forward I go, present in the now, follow the sunshine. follow it home. Wherever it leads me, that's where I will go. Whenever you hide from me behind the crystal clouds, I know in the end you'll always come around. it's easy to complain. And why would you let this spoil your day? And it is not what you possess, but freedom creates my happiness. And it is all about sweet memories. We got to make them last. Oh, what I go, pressing in the night. I follow the sunshine, I follow it home it leads me in, that's where I will go. Whenever you hide from me behind a crystal cloud, I know in the end you'll always step by step. No need to rush. You can change your whole life in one day whatever I'm about to face, I just look up to the sky and follow the sunshine, follow it home, wherever it leads me. In, that's where I will go. Whenever you weet niet wat het is, maar zij heeft iets met de zon. Haar eh, meest succesvolle plaat die heet Sunny Days. Dit is dus de nieuwe single. Dit heet Follow the Sunshine. Dus zij heeft iets met de zon. Misschien is het wel het zonnetje in huis, ik weet het niet. Sabrina Stark. Follow the Sunshine. Nou, dat gaan we nog even doen. Er komt een eh, hele zonnige plaat aan. Heeft wel een eh, wat mindere reden, want ehm, afgelopen zaterdag overleed hij. Wel, welke reden dat heeft, dat is nog niet bekend. Maar ik heb het over João Gilberto. En ik weet precies hoe je João uit moet spreken. Want ik had eh, altijd op de MAVO, of nee, ja, de MAVO was dat. MAVO 1, 2, uh, nog wat. Had ik een João in mijn klas, een Portugees. João Gilberto, hij overleed afgelopen zaterdag. Oud is hij geworden, 88. sinds 1931 liep hij rond op deze prachtige aard. Uh, pionier was hij van eh, de muziekstijl Bossa Nova. Ik dacht, ik ga twee nummers van hem, eh, van hem vanavond draaien. Hè. Zijn uitvoering van The Girl from Ipanema samen met Astrid Gilberto en jazz-saxofonist Stan Getz. Hè, van die LP Getz Gilberto uit 64. Dat werd, dat werd natuurlijk een wereldwijde hit. Ga ik ook volgend uur draaien. Ik wil nou nog even eentje laten horen die je wat minder vaak hoort van de beste man. João Gilberto. Overleden afgelopen zaterdag op 88-jarige leeftijd. Dit is...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 die Dio hier op de sax. Samen met João Gilberto, overleden dus afgelopen zaterdag op 88-jarige leeftijd. En Antonio Carlos Jobim met Desafinado. Lekker hè? Zeker op een eh, zonnige zomeravond. Barbecue aan, dit in de tuin. Heerlijk, kan ik je vertellen. Maar goed. Desafinado was dat bij Break de Week. Eerste uurtje zit er bijna op, maar we gaan gewoon nog een uurtje door Dus blijf hier, hou hem hard, hou hem keihard, hou hem scherp. Ik heb er nog eentje dit uur. We blijven een beetje in die ontspannen zomerse sfeer hangen. Dit is cool en de gang, want ja, hè. Als het buiten warm is. Dat is cool en de gang. is het regionieuws. Aan de Witte Dijk in Goorlen is rond half drie een waterleiding gesprongen en dit heeft veel wateroverlast veroorzaakt. Ook zaten 34 huizen tijdelijk zonder water, zo heeft een woordvoerder laten weten. Brabant Water is druk bezig geweest om het lek te dichten. De monteurs van Annexus zijn ook opgeroepen om elektriciteitsleidingen in de buurt van het lek veilig te stellen. Men heeft ook een kraan geplaatst, de hoogte van de Witte Dijk nummer 40, waar de bewoners tijdelijk water kunnen halen. Het is niet helemaal bekend waardoor het waterlek is ontstaan. Dit was het Regio Nieuws. Dankjewel Erik. Er zijn eh, geen mom eh, ja, momenteel geen meldingen eh, op de weg, dus dat is mooi. Kunnen we meteen door. Uw naam op deze plek. Vraag naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepgoorlen.nl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 Leg hem daar meneer neer, jongens. Heerlijk. Ah, Incredible, eh, Incredible Bongo Band eh, uit Amerika eh, kwamen zij. Nou, hebben ze toch niet zo heel lang. Drie jaartjes ongeveer hebben ze bestaan. Ook wel beter bekend als de Michael Viners Incredible Bongo Band. Helemaal van slag waren ze, zoals je hoorde. Bongo drums, conga drums, rock drums, brass. Zit er allemaal in. Bongo, Bongo Rock was dit voor de duidelijkheid. Bongo Rock van de Incredible Bongo Band. Goedenavond, welkom bij het tweede uur. Brik de week. Op deze 10 juli 2019, deze woensdagavond. Mocht je nog geen vakantie hebben, dan ben je in ieder geval aan de goede kant van de week. Tenzij je in het weekend werkt. Hè? Als je in ieder geval opkijkt tegen het, eh, tegen het werk. Maar goed, dan is hier eh, de verzachter. Dan is hier week tot 11 uur vanavond nog even frikken. Heel veel soul, funk, disco, jazz. En af en toe ook eh, iets nieuws op de zender. Maar nu blijven we gewoon nog even in de jaren 80 hangen, Want ja, de Incredible Bongo Band. Zij hadden ook een versie van Apache. Hè? Van The Shadows. Of tenminste, die hebben de bekendste versie. Maar eh, de versie van de Incredible Bongo Band die maakte ja, deze eh, groep. Ja, die, die kregen het idee om toen ook een versie te maken. De Sugar Hill Gang. Je weet wel van eh, de allereerste raphit ooit. Dat was Rappers Delight. Dit is hun versie van Apici. my new Seville. My tribe went down in the Hall of Fame, cause I'm the one who shot Jesse James. Pound for pound, I will never break down. Big bang. No, sir, I don't mess around. Wasabi, of course it's me. a better known as the Master G. I'm fucking them squads, sense the danger. When it's stung by the rapping ranger. Had a little talk with my medicine man. He said, get them squads fast as you can. To all you girls that wanna join my tribe, just move to my rhythm and feel my vibe. Put up a fuss in the end, you'll agree. But when you come inside my TV, as I said before, you can sense the danger when you're stung by the rapping ranger. With Silver and I, take a ride all you chicks better step aside. I steal the squalls, then run away. How? Silver is what I'll say. How? Cause if I hop a dip, I pop a bang the book, you will get bet you wanna boogie again. And you can put me to the test at your request. I rock you out of your moccasins. Kimosabe got down, took off his mask. He kicked off the shoes and did the monster mash. Tonto came along, saw what was happening. His head began to bop and his foot started to pat. It's DJ's fan, MC Michael G. Hey, is a guy best. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beats. The Sugar Hill Gang. Een versie van eh, Apache uit de 80s. Jump on it. En dat dan weer eh, gebaseerd op de Incredible Bongo Band uit de begin jaren 70. Maar die hoorde je dan weer met een andere. Het was Bongo Rock. Uit 1981 komt dit. En we blijven in het, eh, hetzelfde jaar aan. ik draai wel eens vaker van, eh, van eh, de volgende artiest iets. Grandmaster Flash en The Furious 5. En dan vaak is het of The Message of White Lines. Maar nu is het gewoon even een, een freak plaatje. Dit is The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. You see, you see, you see, you see, you see, You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. Bad, bad Freddy told me everybody slide. DJ is spinning, I said, my, my. Flash is back, flash is back. Flash is fast, flash is cool, Francois c'est pas flash ain't no do. You say one for the trouble, two for the time. Come on, girls, let's rock that. today's story. Grandmaster Flash en The Furious Five. The Adventures of Grandmaster Flash and the Wheels of Steel. Ja, maar wat zat er dan allemaal in? Ah! Inderdaad, Good Times van Chic was duidelijk hoorbaar. Ook Blondie met Rapture. Queen, Another One Bites the Dust zat in de mix. Sugar Hill Gang met uh, Wonder. The Furious Five met Birthday Party. Spoonie G met Monster Jam. Nou, Michael Vana's Incredible Bongo Band met Apache, hè, net nog over gehad. De Sugar Hill Gang net ook nog gedraaid met Rappers Delight eh, zat erin. Eh, Grandmaster Flash en the Furious 5 met eh, Freedom zelf. En The Hellers met Live Stories. Zat er allemaal in in deze van Grandmaster Flash and the Furious 5. The Avengers of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel. Hele mond vol zo. Vorige maand toen kwam een, een nieuwe album uit. En uh, hij blijft fijn. Zelf omschrijven, eh, omschrijven ze het als uh, psychedelische soul. Wij van Breek de Week omschrijven het als erg lekker. De nieuwe van Black Puma's Colors. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown. Till I'm clean. shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town, in style. With all Uit Texas komen ze, uit Austin. Twee mannen. Een blanke en een donkere man. Ik denk dat uh, de Zanne de donker is. Eric Burton heet hij. En producer Adrian Quesada. Dan eh, krijg je dus Black Puma's in deze nieuwe single, Colors. Het is uh, week, tien voor half elf. Het is tijd voor een van mijn favoriete platen aller tijden. Echt waar, dit is, dit is top 5 materiaal. Dit is, elke keer dat ik dit hoor, dan blijft het spannend, opzwepend. Alsof je in een film zit. Alsof, het, eh, alsof je in een prachtig landschap verkeert. Echt waar, het is een van de mooiste, beste, geniaalste eh, platen ooit gemaakt. Bill Wears en Harlem. to sleep. I'm too poor to eat. I don't care if I die or not. Winter night in Harlem. Oh, radiator won't get hot. Well, the mean old landlord, uh, he don't care if I freeze to death or not. Saturday night. A donation. Send the preacher to the Holy Land. Hey, hey, Lord, honey, don't give your money to that weer een van mijn favoriete platen alle tijden. Ja, dit is zo, zo, zo, zo, zo goed. die drums die dan steeds heftiger, harder, luider worden. En dan die, die prachtige strijkers, die geweldige tekst. En nog opzwepend, echt iedere keer dat je het hoort is het gewoon weer een verrassing. Eh. Bill Withers, Just As I Am, daar, van dat album kwam het eh, uit 1971. Eh, daarna bracht hij nog wat albums uit, maar toen ging de, de platenmaatschappij, hè, toen blanke mannen die gingen ermee bemoeien, toen is hij echt helemaal uitgestapt uit de muziek. Ehm, en woont nog steeds, hij leeft nog steeds, hij woont nou ergens op een prachtig landtegoed waarschijnlijk, dat kan niet anders. Op hetzelfde album ook Ain't No Sunshine, Grandma's Hand, Better of That. Nou, wat wil je nog meer? Bill en, eh, en Harlem. Ja, lekker. Ik was eh, zichtbaar aan het genieten volgens mij op Ziggo Kanaal 44. De die stonden hier ook eh, helemaal lopen. Op Bill en Harlem. Nou, dan nu. Something completely different. we gaan inmiddels 20 jaar recenter de tijd in begin jaren 90. Toen scoorde deze man een top 10 hit hier eh, in, Nederland. Ik heb het over Jovanotti. Een van de zomerhits van 92. En nog steeds fijn eh, om zo af en toe eh, te draaien op de radio. Want je hoort hem niet gek vaak. En dan is ook wel lekker zomers, ja. Libera Lanima. piace così. Giovanotti, beter bekend als eh, Lorenzo Costantino Cherubini in het, eh, in het echte leven. Hij komt eh, uit Rome, Italië. En hij, ja, hij doet van alles. Hij is songwriter, rapper, muziekproducent. En nou, een van de meest succesvolle Italiaanse artiesten sinds eind jaren 80. Nou, hij maakt ook nog wereldmuziek, zie ik hier. Alternatieve hip-hop, dance, popmuziek, rock, funk. Dus hij doet echt van alles. Mocht je je afvragen van, hé, hey, die Giovanotti, doet hij nog wat? Hij maakt ook nog steeds platen, zo te zien. Nutti en uh, eh, de Libra Lanima. En uh, wat zei ik natuurlijk? Oh ja, en hij, eh, hij groeide op in Cortona. En na zijn middelbare schooltijd toen werkte hij ook al als, dik, als discjockey in verschillende discotheken. Maar ook op kleine radiostations. Maar niet deze, niet dit kleine radiostation muziekproducer, um, talent scout. Hij doet echt van alles. Niet normaal. Jovanotti en de Libera Lanima. Er is nieuwe muziek. Dit is de nieuwe single van uh, Morrison, Positivity. Die is al een, eh, een tijdje uit. Maar afgelopen vrijdag, toen kwam er een, eh, een remix van deze plaat uit. De Denzel Chain remix. En dat geeft die plaat toch even net dat extra sausje wat het soms nodig moet hebben. Alhoewel, het origineel was natuurlijk al goed. Stephen Morrison, ook op Noordse Jazz dit weekend. Positivity. hard to be thankful. going through struggle. See, I know how you're feeling, cause I was always in trouble. See, the sun's gonna shine on, and your best day is on the rise. Enjoy the ride. See, every setback set you up for silver lining. Whenever you lose hope, get up, keep on finding Positivity is all we really need. So high it can't come down. Let's turn it all around with positivity. It's all within your reach. It's matter over mind. Find the strength inside of me. Let's turn it all around with positivity. Gotta block out the sadness when you're lost in the rapture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 just keep on moving on. See, every setback sets you up for silver linings. Whenever you lose hope, get up, keep on fighting. Fighting for positivity is all we really need. So, how we can come down, let's turn it all around with positivity is all we really need. So how we can come down, let's turn it all around with positivity is all within. Stefan Morrison, geen familie van eh, Jim, ook niet van Van. Maar wel fijn. Positivity in eh, de Denzel Chain remix. Beetje uh, I Feel It Coming Weekend Daft Punk-achtig. Fijn, wel fijn, wel fijn. Deze man die werd slechts 26 jaar oud. Baby Howie en de Babysitters zijn dit. Een van hun meest succesvolle platen, tenminste in die korte tijd. Hard Times. Go, go, from my party house. I'm afraid to come outside. Although I'm filled with love, I'm afraid they'll hurt my pride. So I play the part I feel they want me. And I pull the shade so I won't see them seeing me. Having hard times in this brother, he wants to hold me up. Having hard time in this crazy town. Having hard time. There's no love. on motel floors, knocking on my brother's door, eating spam and Oreos and drinking Thunderbird, baby. in this crazy town I'm having Hij werd eh, slechts 26 jaar oud. En er kwam één album uit van hem. En dat was ook nog eens na zijn dood, deze. En eh, geproduceerd door eh, Curtis Mayfield. Ook natuurlijk een held in het, het genre. Je dacht dat het tegenviel, maar het valt dus juist mee. Curtis Mayfield. Ehm, dan nu, ja, er gaan natuurlijk een hoop mensen op vakantie. Dus ik dacht, we doen er gewoon even van Change. Die hadden een aantal hitjes. Change of Heart onder andere, maar ook deze. Als de mensen op vakantie gaan, dan pakken we deze er weer voorbij. Uit de 80s, mid jaren 80. Nou, begin jaren 80 zelfs met dit. A Lover's Holiday. Change en A Love Holiday. Even weer het nieuws tussendoor. Deze dame die komt uit eh, Manchester. Ziet er ook nog eens eh, verrassend goed uit. Het is eh, Pip Millet. En haar nieuwe single die heet Do Well. Nou, we doen het goed hoor. We doen het goed. That's all I need to keep me strong. strong. the only one with word game this strong. Pours from his mouth and it's constant, like his confidence. Faded through the five years, wasn't easy. Should've seen me, I was lost, but later found. Writing lyrics down, it seems. I'm starting to believe that this could be the something for me. I'm the baby. No, I only wish to do well. Time will tell. It told me hold on. It's not that long. Patience. That's all I need to keep me strong. Keeps me strong. via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomopgoorlen.nl aan de deur klopt. Zacht geklopt, zacht geklopt. Wat aan de deur geklopt. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Hoog er altijd in. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt. Drie goede vrienden van mij Bloed, zweet en tranen, oftewel Blood, Sweat and Tears. 50 jaar geleden heel eh, succesvol. Kleine, aantal kleine hitjes hier in, eh, Nederland. Dit was er eh, één van. Spinning Wheel. Daarvoor nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Pip Millet. Zanneres, singer-songwriter uit Manchester. Doe wel. Fijn nieuw liedje is dat. Komt er zit ook een fijne, fijne baslijn in, eh, vind ik. Dan nu ehm, een Brits dance duo. Ehm, zij eh, bestonden uit producers Danny Langsman en Steven Reed. Eh, moet je zo mooi uitspreken als een Brits. Ehm, Shanks en Bigfoot waren zij. En zij scoorden hier in Nederland één klein hitje met dit fijne zomerliedje. Sweet Like Chocolate. Nou, waar hoor je die nou nog? Nou, precies hier op de log. Zo één keertje in het jaar dan komt hij voorbij. Dus eh, nou, ergens eh, in juli 2020 gaan we volgens mij weer eh, horen op deze zender. Shanks en Bigfoot en Sweet Like Chocolate. Ehm, vandaag, want ja, hè, we, we zitten natuurlijk midden in een soul-funk programma. En natuurlijk een van de grootste soul-zanneressen van dit moment, laten we eerlijk zijn, is Beyoncé. Je kunt van de muziek vinden wat je wil, maar een goede zangeres is het wel. Uh, ze kwam vandaag met een nieuwe single. Dat heeft alles te maken met eh, de nieuwe film van eh, Disney. Disney waar hoor ik je denken, maar het is wel waar. De eh, The Lion King komt een nieuwe versie vanuit. Volgens mij is dat deze week al of later ergens deze maand. Ehm, Spirit, zo heet het nummer voor die Disney film The Lion King. Komt ook nog een heel album aan. Dat is ook allemaal van haar lippen. Tenminste, dat klinkt een beetje ranzig, maar zij zingt het natuurlijk. Hè? Je snapt wat ik bedoel. Nieuw van Beyoncé Spirit voor eh, de Disney-film The Lion King dus. van eh, Beyoncé, Spirit. En dan heb je maar even gehoord, hè. kun je morgen weer eh, meepraten op kantoor. gewoon één keertje, hè, en dan is het ook weer genoeg. Want ja, dat ding wordt toch weer komende tijd uh, grijs gedraaid. Maar goed. Beyoncé en Spirit, That's the Spirit, zit dus in die, die Lion King film. Maar eh, ja, voor één keertje en dan is het gewoon leuk. Wat een drama zeg. Die moet je echt niet te veel van hebben. En, eh, maar ja, het is ook een beetje die film zelf hè, natuurlijk. The Lion King. Dus een en al drama. Heel gospelcore zit er nog bij. Maar ik denk samen met die film dan kan dat best mooi zijn als je ervan houdt. Ehm, ik zou nog een João Gilberto draaien. Want hij is natuurlijk afgelopen zaterdag overleden op 88-jarige eh, leeftijd. Doe even nog een stukje The Girl from Ipanema. dan sluiten we daarna lekker shakend af. She's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but you watch her so sadly. walks to the sea. She looks straight ahead, not at him. hem toch even kort gehad. De girl from Ipanema van Stan Getz, Gilberto en eh, Astrid Gilberto natuurlijk op eh, de vocalen. Tot zover Break de Week van deze 10 juli 2019. Maar ik heb er nog eentje voor je. en dan weet je